7 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Poetin heeft vanmiddag gebeld met zijn Oekraïense collega Poroshenko. Ze spraken allebei hun tevredenheid uit over het naleven van de wapenstilstand in het oosten van Oekraïne, die gistermiddag inging. Vlak daarvoor werd er nog zwaar gevochten bij de steden Donetsk en Mariupol, maar het is daar de hele dag rustig gebleven. Er waren alleen wat kleine incidenten. Poetin drong er in het gesprek met Poroshenko op aan dat beide partijen het bestand blijven respecteren. De politie in Den Haag heeft drie mensen gearresteerd na een melding van kindermishandeling. Agenten kwamen naar de Schilderswijk omdat een kind daar een klap had gekregen en wilde praten met de betrokkenen. Volgens de politie kwamen veel mensen zich ermee bemoeien, van wie sommigen de politie hinderden. Daarom werd er een zogenoemd paraat peloton naar het pand gestuurd. Dat is een groep agenten die ook als ME'er kunnen worden ingezet. Na de drie arrestaties keerde de rust terug. Het mishandelde kind hoefde niet naar het ziekenhuis. Een brommobiel dief uit Eindhoven wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een vermiste ijzerhandelaar. De dief werd gisteren op de A2 bij Boksel aangehouden omdat hij daar met een slakkengangetje in de gestolen brommobiel reed. Het wagentje blijkt eigendom van een vermiste ijzerhandelaar. Gisteren werd in het riviertje de A in Den Bosch een dode man gevonden... die door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie gaat ervan uit dat het de vermiste ijzerhandelaar is... maar sectie moet daarover uitsluitsel geven. Het weer, vanavond afwisselend wolken en opklaringen, met lokaal nog een bui en kans op mist. Morgen begint de dag op veel plaatsen grijs, met plaatselijk een bui. Later breekt vanuit het noorden en westen steeds vaker de zon door.